Raymond met het NOS-journaal. De kans is klein dat het overleg tussen de Europese ministers van Financiën... morgen tot een akkoord leidt over de Griekse schulden. Minister Dijsselbloem noemde het niet aannemelijk... dat de ministers morgen al besluiten kunnen nemen... aangezien Griekenland nog geen voorstellen heeft ingediend. Dijsselbloem benadrukte nogmaals dat de Grieken hun pensioenstelsel moeten aanpassen. De kruk zit hem volgens de minister niet in de schuldenverlichting voor de Grieken... maar in structurele hervormingen door de Grieken. Het midden- en kleinbedrijf reageert boos op de kabinetsplannen om de BTW op de meeste producten en diensten te verhogen. Voorzitter van Stralen noemt het een dolksteek in de rug van ondernemers. Volgens hem krabbelen ondernemers nu juist weer een beetje overeind na de crisis. Door de plannen zou het BTW-tarief op onder andere kappersbezoeken, fietsreparaties en boeken omhoog gaan van 6 naar 21 procent. Producten worden duurder, waardoor mensen minder gaan kopen. Op Schiphol zijn drie jaar geleden op één dag negen vliegtuigen opgestegen van een baan die niet was vrijgegeven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid spreekt van een potentieel gevaarlijke situatie. De fout zat bij de luchtverkeersleiding, de piloten konden er niets aan doen. Pas toen het tiende toestel zou gaan vertrekken realiseerde de baanverkeersleider zich dat de baan niet was vrijgegeven. Volgens Luchtverkeersleiding Nederland zijn er inmiddels maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. EO-directeur Arjan Lok vindt dat een vrouw die in het programma Hufterproef werd neergezet als iemand die een hekel heeft aan moslims, welgemeende excuses verdient. Door de montage van een aantal scènes leek het alsof de vrouw de discriminerende opmerkingen van een winkeleigenaar tegen een moslima goedkeurde. Maar uit het ruwe materiaal van het programma blijkt dat de vrouw het juist opnam voor de vrouw met de hoofddoek. Volgens Lok heeft de producent Sky High TV van Bert van Leeuwen een hele grote fout gemaakt. En dan het weer, zonnig, maar vanuit het noorden meer bewolking en vanavond regen. Het wordt 17 tot 24 graden. Morgen en de dagen daarna wat zon, buien en dan wordt het een graad of 16.